is de Jong met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Sint Maarten is voor het eerst na de orkaan Irma een vliegtuig geland. Dat was gevaarlijk omdat de verkeerstoren nog niet functioneert. Het ging om een klein toestel van de kustwacht van Curaçao. Dat is gebruikt om te kijken of een landing wel mogelijk was. De komende dag kunnen op Sint Maarten alleen nog vliegtuigen terecht... die zonder hulp van de verkeerstoren kunnen landen. Morgenochtend wordt het eerste toestel met militairen en hulpgoederen vanuit Nederland verwacht morgenavond wordt het vliegveld dan weer gesloten vanwege de komst van orkaan José. Want het Caribisch gebied krijgt na de verwoestende orkaan Irma nu te maken met José. Die is inmiddels aangegroeid tot een orkaan van de derde categorie... met windsnelheden tot 195 km per uur. De verwachting is dat José nog verder in kracht zal toenemen. Volgens berekeningen van het orkaancentrum in de VS... zal hij morgenavond in de buurt van Sint Maarten komen... maar buigt de orkaan naar het noorden af. Het aantal hotelovernachtingen blijft toenemen. In de eerste helft van dit jaar steeg het aantal overnachtingen in Nederlandse hotels met 9 ten opzichte van vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens het CBS maken vooral buitenlandse gasten vaker gebruik van een hotel, met name Duitsers, gevolgd door Amerikanen en Britten. Mensen die via bijvoorbeeld Airbnb bij particulieren sliepen zijn overigens niet meegeteld. In de halve finale van het US Open tennis-toernooi heeft Venus Williams verloren van de 24-jarige Sloane Stevens. In een sterk wisselende partij versloeg de Amerikaanse Stevens haar landgenoten in drie sets 6-1, 0-6 en 7-5. Stevens treft in de finale de Amerikaanse Madison Keys. Het weer, veel regen, vooral in de noordelijke helft van het land. Minima rond 14 graden. Overdag is het nat en grijs met regen en hooguit 16 graden. Morgen veel buien met kans op onweer, maar ook wat zon en een graad of 17. Zondag ook, maar dan iets minder buien. Dit was het NOS. DFM verkeersupdate.